uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Kliniek Moenhoven in Heemstede beraadt zich op juridische stappen tegen het Nederlands Dagblad. De krant schrijft vandaag dat de abortuskliniek heeft gesjoemeld bij het indienen van declaraties bij de overheid. Daarmee zouden bijna 800.000 euro zijn gemoeid. Volgens de krant rekende de kliniek ruim 100 euro te veel voor de narcose die bij behandelingen werd toegediend. Bloemenhoven ziet dat als laster en zegt dat, er helemaal niet, dat het helemaal niet mogelijk is om te frauderen met narcoses. Volgens Bloemenhoven is het Nederlands Dagblad er bewust op uit de kliniek in een slecht daglicht te zetten. De christelijke krant heeft daar politieke bijbedoelingen mee, denkt Bloemenhoven. Het blijkt langer te duren dan verwacht voordat alle fipronilresten zijn verwijderd uit pluimveestallen. Het is lastig om de stallen schoon te maken, zegt een belangenorganisatie voor de Gelderse Vallei. Dat leidt tot onzekerheid onder pluimveehouders. Veel van hen weten niet wanneer ze weer mogen beginnen. Van de stallen waar volgens de NVWA het verboden middel is gebruikt, is nu ruim de helft schoon. Zodra een stal is schoongemaakt, moet een veearts onderzoek doen en daarna duurt het vijf dagen voordat een ondernemer een uitslag krijgt. Verzekeraar ASR is geen eigendom meer van de Nederlandse staat. De overheid redde het bedrijf in 2008 tijdens de kredietcrisis, maar heeft nu alle aandelen verkocht. De verkoop leverde in totaal 3,8 miljoen euro op. Miljard, pardon. De verzekeraar kostte destijds 3,6 miljard euro. Ondanks dat maakte de overheid een verlies van ruim 130 miljoen euro. De regering van Catalonië gaat door met de voorbereiding van het referendum over afscheiding van Spanje, ondanks de hevige tegenstand van de regering in Madrid en het Openbaar Ministerie. President van Catalonië zegt dat de stemming op 1 oktober gewoon doorgaat. Gisteravond blokkeerde het Spaanse OM een website over het referendum en werden 700 burgemeesters opgeroepen voor een verhoor. Het weer tot besluit, het is bewolkt en plaatselijk valt er veel regen. Met een graad of 15 is het vrij koel voor de tijd van het jaar. Vanavond klaart het vanuit het noordwesten op. En morgen zijn er minder buien en is er minder wind. Dan wordt het 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amersfoort-Amsterdam... bij Amersfoort-Noord, 3 kilometer na een ongeluk... Op de A20 Gouda Hoek van Holland door een kapotte truck bij Nieuwerkerk, 5 kilometer.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. Een zomerhit.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 We beginnen met uh, Joe van The Sweet... en daarna Absolute Beginners van David Bowie. Veel plezier het komende uur. to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. ahead. Een van de zeer vele hits van David Bowie. Absolute Beginners uit het jaar 1986. En we begonnen met de, eh, de glam rock groep uh, Sweet met Pop Joe uit 1972. En dan zijn we alweer toe aan een One Hit Wonder uit 1975 deze week. En die komt van de Duitse groep eh, Kraftwerk. En het nummer heet Autobahn. Autobaan van de Duitse groep eh, Kraftwerk. Een heerlijk nummer. Um, ehm, dan zijn we alweer toe aan het volgende. En dat komt eh, van Duane Eddy. En het heet 40 Miles of Bad Road. En is een instrumentaaltje. van de vele is van uh, eh, Joanne Eddy, 40 Miles of Bad Road. En dan zijn we toe aan een top 100 hit uit het jaar 1971. En we hebben allemaal meegezongen. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. tout et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours, à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout, tout a tour et de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour, que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour, que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non! à Changer en dit waren Les Popies uit Frankrijk. Ze hadden nog twee grote hits, Des Chansons Pop en Isabelle Je t'aime. Dat was een eh, top 100 hit uit 1971. Eh, ja. En eh, dan zijn, we weer, dan zijn we weer toe aan een instrumentaaltje. En die komen vlak voor de Beatles te beluisteren. Hier is Booker T met zijn MG's en Green Onions. T en zijn MG's eh, met eh, Green Onions. En dan zijn we nu toe aan The Beatles. Twee tracks van het album uit 1968. Bekend als The White Album, maar eigenlijk heet het gewoon The Beatles. We draaien twee nummers. Sexy Sadie van John en Helter Skelter van Paul. The Beatles. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train. Well, it's bringing my baby, cause she's my, oh, oh, my, she's my, oh, oh, my. never will again, never will again. 1955 Elvis Presley en Mystery Train. En ook dat was een B-kantje. Want op de A-kant stond I Forgot to Remember to Forget. En dat werd een nummer 1 niet. Maar deze mag er ook zijn. Mystery Train. En daarvoor natuurlijk Sexy Sadie en Helter Skelter van het White Album. Volgende week weer twee Long, Long, Long van George Harrison... en The Revolution number, nine, number one <laughs> sorry, van eh, John. Maar dat is volgende week. We gaan nu luisteren naar Carol Kay. En dan zal je bij wel zeggen van eh, wie is Carol Kay? Wel, je had in de jaren 50 en 60 een groep muzikanten... die noemden ze de Wrecking Crew... En eh, daar zaten heel veel goede muzikanten in... die heel veel muziek hebben gespeeld op hits van The Monkees bijvoorbeeld... van Simon en Garfunkel, van de Mamas en de Papas... maar ook van... Eh, ehm, kom, de, de, goh, ik kom er niet uit... Joe Cocker, The Beach Boys en Glenn Campbell. En Glenn was trouwens een lid van die groep The Wrecking Crew. We draaien nu drie nummers waar Carol Kay bas op speelt. Ze heeft op 10.000 nummers bas gespeeld, LP's, hitsingles. Je mag het eh, zo gek niet bedenken of ze heeft het gedaan. We draaien drie achter elkaar. California Girls van de Beach Boys. Feel It All Right van Joe Cocker. En The Rhinestone Cowboy van Glenn Campbell. Aandacht voor de baspartijen van Carol Kay. Het waren slechts drie nummers waar Carol Kay de bas op speelde. Zij was lid van de muzikantengroep The Wrecking Crew. Glenn Campbell was daar ook lid van. Maar ook Larry Knechtel, Hal Blaine als drummer. En ehm, eh, Leon Russell. Oké, drie achter elkaar. Dan gaan we toe naar iemand die we verleden week verloren zijn. Helaas Don Williams. Een eh, mooi nummer van hem. I Believe in You. piece of gold The certainty of growing old That right is right and left is wrong That north and south can't get along That east is east and west is west And being first is always best But I believe in love I believe in babies I believe in mom and heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe. I believe in magic And I believe in you I know with all my certainty What's going on with you and me Is a good thing It's true as common as it used to be In working days and sleeping nights That black is black and white is white That Superman and Robin Hood Are still alive in Hollywood That gasoline's in short supply The rising cost of getting by But I believe in love I believe in old folks I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. I believe in Dit nummer kwam uit 1980, Don Williams en I Believe in You. En het volgende nummer is een top 100 hit uit het jaar 1980. Hier is Queen. one bites the dust. Harrison ontkomt er niet aan. Les Paul en Mary Ford zeggen het is tijd. Dus is het Bye Bye Blues. Wilbert Harrison heeft met Kansas City twee weken nummer 1 gestaan in 1959. En we kennen het nummer natuurlijk ook van Fats Domino en van de Beatles. Zometeen Hans, twee uur lang met een lekker programma. Blijf luisteren. En volgende week zijn we er weer met Matchbox. Veel plezier dit komende weekend. Doei!